Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Rijn roept grote steden op om meer slaapplekken te regelen voor dakloze jongeren. In de grote steden is er te weinig plek voor hen, zeggen hulporganisaties. De jongeren moeten dan vaak op straat slapen of ze worden doorgestuurd naar de opvang voor volwassenen. Van Rijn vindt dat een slechte zaak en wijst erop dat gemeenten veel geld hebben gekregen voor opvang. Hij zegt dat ze dat geld goed moeten gebruiken om genoeg aparte opvangplekken voor dakloze jongeren te regelen. EU-landen kunnen vanaf maart volgend jaar weer doorgereisde vluchtelingen terugsturen naar Griekenland, zegt de Europese Commissie. Het asielsysteem in Griekenland is zo verbeterd dat het land geleidelijk weer asielzoekers kan terugnemen. Volgens het Europese Dublin-systeem moeten asielaanvragen worden behandeld in het eerste EU-land waar asielzoekers aankomen. Maar sinds 2011 wordt niemand teruggestuurd naar Griekenland omdat de opvang niet aan de normen voldeed. In Kerkrade is in het water bij een kasteel het lichaam van een man gevonden. Hij is waarschijnlijk door het ijs gezakt. Voorbijgangers vonden het lichaam vanochtend en waarschuwden de politie. Die heeft onderzoek gedaan en zegt dat er geen sprake is van een misdrijf. Meer dan 300 Britse politieagenten zijn de afgelopen twee jaar beschuldigd van seksueel misbruik. Dat heeft de inspectiedienst van de politie bekendgemaakt. Het is het zoveelste misbruiksschandaal in Groot-Brittannië... na berichten over misbruik door onder meer tv-persoonlijkheden... en in de voetbalwereld. De Britse agenten hebben volgens een onderzoek hun autoriteit misbruikt... om zich te vergrijpen aan misdaadslachtoffers en alcohol- en drugsverslaafden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 6. Morgen opnieuw veel bewolking. In het zuiden wel kans op wat zon. In het noorden kan wat lichte regen vallen. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral nog file rijden op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zalbommel. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Beverwijk. A12 Arnhem-Utrecht Den Haag tussen Drieberg en Oude Rijn. En tussen de Meren en Bodegraven. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. En op de A208 richting Velzen vanuit Haarlem over 2 kilometer voor de aansluiting met de A22.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 Ik eh, denk dat we heel veel kerstplaatjes gaan draaien, tweede uur. Want dit is eh, namelijk mijn eh, laatste uitzending voor kerst. Want volgende week heb ik een uitje met vrienden. Ook voor kerst. En eh, die week daarna heb ik kerstfeest op school. Dus dan ben ik pas 29 december pas weer terug. Hè, dat is nou weer allemaal balen. Dus eh, wij blijven eh, twee uur gewoon lekker in die hele lekkere kerst weer. Hier is Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock.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 He's making a list, checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. The kids better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming.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 Het is inmiddels, ja, eigenlijk al iets later, dan kwart over zeven. Dus dat betekent dat het tijd is voor de evenementen in Zandvoort voor de jeugd. Op 17 december wordt de ijsbaan geopend op het Ratersplein. Deze ijsbaan staat er dan tot en met 8 januari. Ook op zaterdag 17 december wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Van 4 tot kwart voor 7 eh, zullen veel sprookjesfiguren rondwandelen op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Zo komt Sneeuwwitje met haar prins Hans en Grietje en natuurlijk ook Roodkapje en de Wolf. Peter Pan, Kapitein Haak, wandelen ook rond en nog een heleboel andere eh, figuren. Ook oh, de kerstman is er eh, met zijn gezin aanwezig. Alle kinderen mogen met de kerstman op de foto. De kerstman zit op zijn troon eh, op het terras bij Krantcafé XL. In de protestantse kerk is een doorlopend programma met poppenkast... voor de kinderen die aan de sprookjeswandeling willen deelnemen. Is er een boekje te koop? Dit boekje kost eh, slechts 5 euro. Het boekje is te koop bij de Bruna op de Grote Krocht... en natuurlijk ook op de avond zelf bij de kassa op het Kerkplein. In het boekje zitten waardebonnen voor chocolademelk, een betoverende appel en een sprookjesoliebol en ook een kortingsbon voor de ijsbaan. In het boekje staan eh, ook eh, plaatjes van de sprookjesfiguren. Van een heleboel figuren kun je een handtekening krijgen. Lukt het je om alle handtekeningen te verzamelen? Om 7 uur zal de sprookjeswandeling worden afgesloten... met muzikale medewerking van de sprookjesfiguren in de protestantse kerk. Ja, en ik zei dat het de laatste keer was.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 een stukje van Winter Wonderland van Joe Williams. En ik heb inmiddels een uh, verzoekje binnengekregen van Bert. Dat is een eh, klasgenootje van me. En dat is Wem met Last Christmas. radio. Met ZFM. ZFM. Hele fijne dagen. We hebben inmiddels een verzoekje binnen weer. Van mijn moeder. En dat is van André Hazes. Een eenzame kerst. Natuurlijk hoop ik dat niemand dat heeft of krijgt. Maar goed. een speciaal verzoekje voor mijn moeder. André Hazes en eenzame kerst. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren.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 Mijn medemensen kregen een pakketje. Met de kerstwens, vader komt toch gauw weer thuis. Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet. Niet welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit het diepste van mijn hart. Een lied, een lied zo vol met smaak. Voor mij zullen hier geen kaarsen branden. Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen, waar moet ik straks doorheen? In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen feest te vieren de straf die ik verdiend heb, zit ik uit. Ik stal voor ons gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit de diepste van mijn hart. Vergeten kan ik niet een lied zo vol. You're the Thank God It's Christmas van Queen. En het is inmiddels tijd voor de top 5 films in de bioscoop. En dat zijn de, eh, op nummer 5 Fayana. voor 6 jaar en ouder. Deze is twee plekken gezakt. Op nummer 4 staat Office Christmas Party voor 12 jaar en ouder. Deze is nieuw in de top 5. Op nummer 3 staat deze week uh, eh, 2 voor 6 jaar en ouder. Deze is nieuw in de top 5 en ook gelijk de snelste stijger. Op nummer 2 Fantastic Beats Antwerpen Find Them. Voor 9 jaar en ouder en heeft één plek gezakt. En deze week op nummer 1 Rogue One A Star Wars Story voor 16 jaar en ouder. En deze is één plek gestegen. En we hebben inmiddels eh, nog een verzoekje uh, binnengekregen. En die is voor, eh, speciaal voor Richard. En dat is George Michael met Last Christmas. I give you my heart. You give it away. Give it to someone special.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 Promise I'm counting the days. I can almost see you in the doorway, opening up, so I will stay all oh, winter long. cause I'm coming home. voor eh, Jan Smit met Kerst voor Iedereen. Ik ga afscheid van jullie nemen. Je hoort nu een eh, heel klein stukje van de Lumineers met Blue Christmas. Ik spreek jullie weer. 29 december. En ik zeg dan... Eh, ja, tot dan hè. 29 december. Schrijf die maar in je agenda. Tussen 6 en 8. Vast is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. CFM Zandvoort. Wens u een vrolijk kerstfeest. ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedig...